De betogers bekogelden de politie met cocktails, stenen en vuurwerk. Agenten zetten traangas in. De onrust begon kort nadat president Janukovic een aantal concessies deed. Hij is onder meer bereid zijn kabinet te wijzigen. Maar volgens de oppositie is Janukovic te laat en moet hij aftreden. De registratielast in de zorg is de afgelopen jaren doorgeschoten. Er moet zoveel administratie worden gedaan dat de patiëntenzorg eronder leidt. Vindt ruim 90% van de verpleegkundigen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS samen met de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgende Nederland. Sommige verpleegkundigen zijn meer dan drie uur per dag bezig met administratie. Vaak moeten dezelfde gegevens op verschillende formulieren en in verschillende systemen worden ingevoerd. In Genève bespreken vertegenwoordigers van de Syrische regering en de oppositie vandaag als eerste de situatie in de stad Homs. Door het bespreken van het conflict op kleine schaal willen ze onderling vertrouwen kweken, meldt persbureau Reuters. De partijen trekken twee dagen uit voor het overleg over Homs... waar opstandelingen zijn omsingeld door troepen van president Assad. Ze gaan op de conferentie in Genève voor het eerst direct met elkaar in gesprek. Reddingswerkers in Canada hebben nog niet alle lichamen kunnen bergen van de slachtoffers van de brand donderdag in een bejaardenhuis. Het is er min 20 en al het bluswater is bevroren. Daardoor ligt er een dikke laag ijs over de resten van het pand en over de lichamen. Met stoom wordt het ijs ontdooid. Acht lichamen zijn wel geborgen. Er worden nog 30 mensen vermist. Het weer, is bewolkt en droog. De temperatuur ligt tussen de min 4 en plus 2 graden. Later vandaag gaat het vanuit het westen regenen. In het noorden en oosten gaat het sneeuwen. Het wordt 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.